Moutschreurs met het NOS Journaal. De Slam was van plan zichzelf op te blazen tijdens de aanslagen in Parijs. Dat had moeten gebeuren bij het Stade de France... waar Frankrijk een oefenwedstrijd speelde tegen Duitsland. Op het laatste moment bedacht hij zich en deed hij zijn bomvest uit. Abdeslam heeft dat gezegd tijdens een verhoor. Hij is aangeklaagd voor moord met terroristisch oogmerk. Abdeslam werd gisteren opgepakt in Molenbeek... Hij wordt over een paar weken uitgeleverd aan Frankrijk, maar hij gaat dat aanvechten, zegt zijn advocaat. In Syrië zijn tientallen doden gevallen bij bombardementen op de steden Raqqa en Palmyra, die in handen zijn van IS. De aanvallen op Raqqa zouden zijn uitgevoerd door de Syrische luchtmacht. Raqqa werd in 2013 uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat van IS. Bij de bombardementen daar zouden 40 doden zijn gevallen, onder wie veel burgers. De stad Palmyra is volgens ooggetuigen bestookt door Russische toestellen. Het is onduidelijk hoeveel doden daar zijn gevallen. Op de Waalbrug bij Ewijk hebben vijf bouwvakkers een uur lang op grote hoogte vastgezeten. Ze waren aan het werk op een steiger toen beneden brand ontstond. De rook trok door de steiger als door een schoorsteen, doordat er doeken omheen hingen. De mannen zaten al op 25 meter en om aan de rook te kunnen ontsnappen moesten ze nog eens 15 meter klimmen. Op die hoogte hangen geen doeken meer waardoor ze frisse lucht kregen. De brandweer had het vuur snel geblust waarna de bouwvakkers weer naar beneden konden. De Nederlandse handbalsters hebben zich zo goed als zeker geplaatst voor de Spelen in Rio, na een 33-25 overwinning op Japan. Als Frankrijk vanavond wint van Tunesië, doet Oranje voor het eerst in de geschiedenis mee aan de Spelen. Het weer vannacht wat opklaringen en het koelt af naar een graad of 4.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 De Nightwalk iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Met het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. In het eerste uurtje natuurlijk het laatste shownieuws, de party update... en de 10 boven beste plaat van de dansgroep. En straks in het tweede uurtje gaan we naar uh, eh, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kavats Kelly... Dit uur natuurlijk onder andere muziek van Sean eh, Shawn Mendes en Camilo Cabello. Gewoon een leuke plaat. Maar eh, ook eh, Jay Sean komt eraan. Dus samen met Sean en Paul. Maar eerst die Kashmir en Felix Snow met Touch. Doet die samen met Marie. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the yell like Cassie and Diddy, me now want them, I watch we like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, would I be a pity? Girl. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Wait. Are you with me free every day, baby? Full time when you're there for me, mind. Some of why you forgive it to me, baby girl, so we can play leverage.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 I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. Look me in the eyes, my love. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know.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 En daarvoor Jay Sean en Sean Paul met Make My Love Go. De Nightwalk op CFM Zandvoort. Ik weet niet of het gehoord hebt, maar eh, Miss Montreal komt eh, volgend seizoen weer terug als coach bij de Voice of Holland. En ook Anouk, die er niet zo'n zin in had, eh, die komt terug. Alleen Marco Borsato, die komt niet terug bij de Voice. Want die wordt vervangen door Guus Beeuwers, want Marco heeft het erg druk met andere zaken. En goed nieuws voor... Fans van eh, Indiana Jones. Steven Spielberg komt met een vijfde Indiana Jones film aan. Waarin Harrison Ford inmiddels alweer 73 uh, eh, wederom de hoofdrol zal vertolken. Dus eh, we zijn benieuwd. en maar dan moet je wel even wachten tot over 2019 moet hij pas uitkomen. En eh. de gezichttatuage van Zayn Malik... die lijkt op mysterieuze wijze te zijn verdwenen. Van de week kwam er een foto op, het, eh, op de social media dat hij eh, eh, een tekst met Mam, op zijn, een Phoenix met Mam, de tekst zou voor zijn nieuwe album zijn. En een paar dagen later zonder een foto zonder die tatoeage. En nu schijnt het dat het gewoon nep was en dat het een of andere promotiestunt was. Want ja, je wilt toch niet met zo'n tatoeage op de zijkant van je hoofd lopen. En Madonna die heeft hard uitgehaald naar critici die beweren dat ze dronken optreden had gegeven in Australisch Melbourne. Ze beweert dat het helemaal niet waar is nou ja, die informatie moet je maar even zoeken. Wat er wel en niet waar is. We gaan door met muziek hier op CFM Zandvoort in de Nijkwak. Zometeen Z en Alu Blak. Maar eerst die body met Turn Me Up. answer to the question, and it seems a lot. muziek van Zed en Alu Blak. Samen met Gray met Candyman. En daarvoor Mari met Turn Me En dat was samen met uh, Nabia is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 19 maart 2016. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En het duurt tot 5 uur in de ochtend. Brainwash. Intree is 16 euro. Met onder andere onze eigen zijn Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen Jax, Dennis Quinn en MC's Marbo. Dat is vanavond allemaal in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Music Box. Nee, vanavond in Air moet ik zeggen. Feestje de Music Box. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Intree 17,50 euro. Met onder andere Girls Love DJ's. Biggie, Sam Blanche, Off-White, Challe. Hosted bij uh, eh, CDMC. Dat is allemaal vanavond in Air in Amsterdam. Het feestje Music Box. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. Vanavond het thema Basement Edition. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En uh, wat kan je allemaal verwachten? DJ Rigger, DJ Prime, Wax Friends, Voyage Amsterdam, Full Crate en Rachel Green. Dat allemaal vanavond in natuurlijk de Melkweg in Amsterdam. Encore Basement Edition. En vanavond in de Sugar Factory hebben we Kraft Invisor Roberto Cupuano. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk eh, Roberto Capuano, bekend van de Hits. Jackson, Mindjack Project en Justin Timmers. Voor meer informatie check eventjes uh, sugarfactory.nl of indeepanddance.com. Daar vind je alle informatie dus vanavond. In de Sugar Factory. Kraft invites Roberto Capuano. En vanavond het dichter bij huis in de Stalker. Het feestje Stalker present Mr. Wonder. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check voor de website clubstalker.nl met natuurlijk Mr.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met het beste van dance, R&B... en een beetje pop tussendoor het laatste shownieuws, de party op tijd. En is het nu tijd voor de 10 en boven beste plaat van de dansgroep. Deze week op 10, Nathan Barato en Sasha met Talk On. Op 9 deze week Sick Individuals met Into the Lights. Op 8, Gerson Jackson met Take It Easy. En op 7, Quentino en Rehab met Freak. Op 6, Dimitri Vegas en Like Mike met Arcade. En op 5 deze week Pick and Dam met Crowler. Op 4, Basti Grot met Oh Baby Dance. Deze week op 3, Axel met de eh, Barricades. Op 2, Savage en TJR met We Wanna Party. Deze week op 1 in de 10, boven beste plaat van de op. De plaat die je zojuist al gehoord hebt. Lee Walker met Freak Like Me. En tot zover ook de 10 boven beste plaat van dansgroep. We gaan door met muziek. Is eh, Ferdinand Weber, Van Bas en Jadik met Finally. Time marches on never ending. Time keeps its own time. Here we stand at beginning. And it goes passing us by. met Shades of Grey. Was tezamen met Delaney Jane. En de Elliot Smith remix. En daarvoor hoorde je Terry Lax. Diani en Futuring the Ghetto Boys met House Delight. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd. Nog twee uur lang zijn we bij, want we zijn bij tot aan middernacht... met het lekkerste van dance en R&B op de radio. Nou, dat R&B kan je weglaten. Pop kan je ook weglaten. Tot zometeen. Vanaf 10 uur, DJ Mouse met zijn Global House Vibes kwart over gaan we naar Italië met de beste van clubs en Italië met DJ Cavaschelli. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren.